Renske van der Zalm met het NOS-journaal. Kickbokser Rico Verhoeven heeft zijn wereldtitel weten te behouden. In de Arnhemse Gelredoom nam de Brabander het op tegen zijn rivaal... de Belg Jamal Ben Sadiq. Die laatste moest in de vierde ronde de wedstrijd staken... omdat hij niet meer verder kon vechten. Beide kwamen uiteindelijk flink toegetakeld uit de ring. Zo had Verhoeven onder meer een grote wond onder zijn oog. Het was de derde keer dat Verhoeven en Sadik tegen elkaar moesten vechten. De Belg wist één keer van Verhoeven te winnen in 2011. In Den Bosch is een vrouw van 20 overleden na een steekincident in een woning. Een andere vrouw van 21 is opgepakt. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. Bij het steekincident raakte ook een hond zwaar gewond. Het dier is naar een dierenziekenhuis gebracht. Amerikaanse regisseur Joel Souza heeft voor het eerst gereageerd op de dood van cameravrouw Halina Hutchins. Souza zegt dat hij kapot is door het verlies van zijn collega. De regisseur vertelde niet wat er gebeurd is op de set, maar bedankte wel voor alle steunbetuigingen. De cameravrouw werd gisteren dodelijk geraakt door een kogel uit het wapen van acteur Alec Baldwin. Die wist niet dat het pistool geladen was. Sousa zelf raakte bij het incident gewond aan zijn schouder. En Max Verstappen is eerste geworden tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. Dat betekent dat hij zondagavond vertrekt vanaf de eerste plek op het circuit in Austin. Hamilton start op plek 2, Perez op plek 3. Er moeten in totaal nog zes Grand Prix races worden gereden. De strijd om de WK-titel gaat tussen Hamilton en Verstappen. Het verschil tussen de twee is op dit moment zes punten in het voordeel voor Verstappen. Het weer vannacht koelt het sterk af. De minima liggen tussen de 1 en 6 graden. Morgenochtend begint lokaal met wat mist of nevel...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 En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag. René Gap, zing het voor ze. Ik heb die bon gepakt, maar ook een ton gepakt. Ik heb de mooiste op dit feestje op de mond gepakt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Ik heb die bon gepakt, je zon gepakt. Voor ik ging heb ik een jonko op balkon geklapt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Hey Donnie ouwe, zeg eens wat. ik morgen de pep een maat geef kan ik zeggen dat ik heb geleefd Het is altijd een feest waar ik ben geweest Ik ben continu op een paper chase René plank die Mary door de week Je wil niet weten wat hij in het weekend race Smokkel ontspannen een blazer Vliegt naar de regenboog in Marianne Weber Rijdt de hard, wel eens een bon gepakt Zes maanden op vakantie, kom terug bruin gepakt Duik in mijn zwembad en ik schenk wat René, proost op het leven, grap Ik heb die bon gepakt Maar ook een ton gepakt ik heb de mooiste op dit feestje op de mond gepakt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Ik heb die bon gepakt, de restjes zon gepakt. Voor ik ging heb ik een jonko op balkon geklapt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. mooiste op je feestje op de mond gepakt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Ik heb die bon gepakt, de restjes zon gepakt. Voor ik ging heb ik een jonko op mijn kon geklapt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Hey René, kom mee. stash for the first cup of <laughs> you ZFM.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 fill my mind up with ideas. I'm the highest in the room. Hope I make it out of here. She saw my eyes, she know I'm gone. I see some things that you might fear. I'm doing a show, I'll be back soon.